12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Klas hangt sterk af van de school waar hij zit. De inspectie van het onderwijs heeft voor het eerst scholen en de resultaten van hun leerlingen met elkaar vergeleken. Op de ene basisschool halen kinderen gemiddeld 10 tot 20 punten minder dan op de andere. En op sommige scholen in het voortgezet onderwijs hebben leerlingen 20% minder kans op een diploma. Volgens de inspectie worden talenten van kinderen niet overal goed benut. Dat komt doordat de ene school betere docenten en bestuurders heeft dan de andere. Door het herstel van de economie is het aantal WW-uitkeringen vorig jaar gedaald met bijna 8 Daardoor heeft uitkeringsinstantie UWV ook minder uitgekeerd. In totaal ging het om 5,7 miljard euro. Dat is 700 miljoen minder dan in 2015. Volgens het UWV trekt de arbeidsmarkt aan, maar profiteert niet iedereen daarvan. Vooral ouderen en mensen met een beperking hebben moeite om een baan te vinden. Forum voor Democratie heeft een rechtszaak tegen de staat over het Oekraïne-referendum verloren. De rechtbank in Den Haag vindt dat het niet aan de rechter, maar aan de politiek is... om te oordelen over de vraag of het kabinet snel genoeg heeft gereageerd. Partijleider Baudet vindt dat het kabinet heeft getreuzeld bij de afwikkeling van het referendum... en dat zou onrechtmatig zijn. Rusland wil dat Amerika niet nog eens Syrische legerdoelen aanvalt. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd... tegen zijn Amerikaanse collega Tillerson, die in Moskou op bezoek is. Volgens Lavrov was de Amerikaanse aanval van vrijdag... op een militair vliegveld bij Homs onwettig. Amerika viel toen aan als reactie op de gifgasaanval van vorige week dinsdag. Het weer veel bewolking, wat regen, in het zuiden eerst nog zon. 10 graden wordt het in de noordelijke provincies, mogelijk 15 in Limburg. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB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 reach out for you if that feels good to me. And the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. 温柔。 your foul play. Woo-hoo! ritme van Zandvoort. Yo, this one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers, the ones that choose to be losers, for the misfit kids.